Hij zegt dat hij daarvoor bewijs heeft gezien. Details wilde hij op een persconferentie niet geven, maar hij zei dat hij persoonlijk overtuigd is. Rasmussen zei verder dat er een internationaal stevig antwoord moet komen op de aanval. Dat antwoord is volgens hem noodzakelijk om te voorkomen dat andere landen in de toekomst ook chemische wapens gebruiken. Het zou een gevaarlijk signaal aan dictators zijn als we niet reageren, vindt de NAVO-chef. Hoe de internationale gemeenschap moet reageren is een beslissing van de individuele landen, vindt Rasmussen. Hij ziet geen actieve rol weggelegd voor de NAVO. Docenten kunnen er vanaf volgend jaar weer salaris bij krijgen. Het kabinet wilde eigenlijk alle leraren op de nullijn houden, maar dat is van de baan. Het is volgens ingewijden een van de afspraken uit het Nationale Onderwijsakkoord. Hoe de regeling precies gaat uitwerken en welke leraren erop vooruit gaan... wordt pas met Prinsjesdag bekend. In het akkoord is verder afgesproken dat volgend jaar 3000 jonge docenten een baan krijgen of houden. Verder moet de werkdruk omlaag en komen er meer mogelijkheden voor nascholing. De topman van de Chinese PC-fabrikant Lenovo deelt zijn bonus met de werknemers. Volgens persbureau Bloomberg verdeelt topman Yuan Qing 3,25 miljoen dollar met de 10.000 werknemers. Dat betekent dat ze allemaal 325 dollar krijgen en dat is in China bijna een maandsalaris. Het is niet voor het eerst dat Yuan Ching zijn bonus deelt. Vorig jaar deed hij dat ook. Hij schrijft in een interne memo dat hij de inzet van de werknemers wil belonen. Het weer vanuit het zuiden zonnige periode. Het is overwegend droog, 19 tot 23 graden. Vanaf morgen een aantal dagen rustig en droog weer... met in de nacht kans op mist of nevel. En vooral in de middag veel zon. De maximumtemperatuur gaat omhoog naar 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A2 Utrecht en Bos verknopen Deil 3. De A12 Utrecht en Haag na een ongeluk tussen de Meer en de Nieuwebrug 8 kilometer. Twee rijstroken zijn nog dicht... A15 Europoort Rotterdam verknopen Vaanplein 5 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda verknopen de Brechtseplein 5. Op de A20 richting Gouda bij Moordrecht 3.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 I don't know, I doubt it. Subterranean by design. I wonder what I would find if I met you. Let my eyes caress you until I meet the thought of Mrs. Princess Who. Often wonder what makes her work. I guess I'll leave that question to the experts, assuming that there are some out there.